Op de binnenwegen kan het wel gevaarlijk glad worden. In het grootste deel van het land is vannacht een dun laagje sneeuw gevallen... en het zal ook vanochtend licht blijven sneeuwen. De NASA geeft vandaag meer uitleg over de ontdekking van een bijzondere vorm van leven op aarde. De Amerikaanse geobiologe Felice Wolf Simon heeft een bacterie ontdekt die kan overleven zonder fosfor in zijn DNA. Het fosfor kan in het laboratorium worden vervangen door arsen. Tot nu toe werd zoiets voor onmogelijk gehouden. Het kan betekenen dat er in de ruimte vormen van leven mogelijk zijn waar tot nu toe geen rekening mee werd gehouden, zeggen wetenschappers. Minister Schultz wil in maart beginnen met de invoering van 130 kilometer op snelwegen. Ze wil niet wachten tot een onderzoek naar onder meer de milieueffecten helemaal klaar is. De PVV en de VVD wilden de maximumsnelheid al in januari naar 130 verhogen. De minister komt er nu ten dele tegemoet. In Engeland is een voetbalwedstrijd tussen Birmingham en Aston Villa uitgelopen op grootscheepse rellen. Supporters van Birmingham bestookten Villa-supporters met vuurpijlen. De Villa-aanhang gooide met stoeltjes. Het geweld kwam een dag voor de toewijzing van het WK van 2018 door de FIFA. Engeland wordt door velen gezien als favoriet, nu premier Poetin niet naar Zwitserland komt om het Russische WK-bod te verdedigen. In het zuiden van Peru zijn bij een verkeersongeluk vier Nederlanders omgekomen. Ze zaten in een toeristenbus die in de buurt van het Titicaca-meer frontaal in botsing kwam met een vrachtwagen. Volgens Peruaanse media werd het ongeluk veroorzaakt door een inhaalmanoeuvre van een andere bus. Ook twee Belgen en twee Peruanen kwamen om het leven. Het weer in bijna het hele land wat sneeuwt, vriest ongeveer 7 graden. In het noordelijk kustgebied zijn later stevige winterse buien en het blijft 1 tot 5 graden vriezen.